Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is de herdenkingsbijeenkomst begonnen... voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Er is onder muziek te horen en ook wordt de 4 mei-voordracht gehouden... door schrijfster Dido Michielsen. Ondertussen worden bezoekers van de nationale herdenking toegelaten tot de Dam... nadat ze zijn gefouilleerd. Het zijn er 10.000, andere jaren mochten er zo'n 20.000 mensen bij zijn. De politie heeft voorafgaand aan de herdenking een man opgepakt... wegens opruiing op sociale media. De politie zegt niet wie het is, maar volgens de Belgisch-Libanese activist artiest. Diab Abu Djaja is het de rapper Appa. Er lijkt schot te zitten in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Dat melden bronnen in Saoedi-Arabië, Egypte en Qatar. Volgens sommige publicaties zou een deal zelfs dichtbij zijn... maar het zou niet de eerste keer zijn dat de onderhandelingen alsnog vastlopen. Aan de onderhandelingstafel in Cairo worden de details van een staakt het vuren uitgewerkt. Aan tafel zitten niet alleen Hamas en Israël... maar ook Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Tussen Eindhoven en het Duitse Aken rijdt voorlopig geen intercity. Ook het plan om alleen s ochtends voor 8 uur en s avonds na 8 uur een snelle trein heen en weer te laten rijden is van de baan. Voorlopig moeten treinreizigers in Heerlen overstappen op een boemeltje dat ruim een half uur onderweg is naar Aken. Max Verstappen heeft in Miami ook de tweede sprintrace van dit Formule 1 seizoen gewonnen. Een sprintrace is ongeveer een derde van een Grand Prix. Charles Leclerc werd tweede en Sergio Perez pakte de derde plaats. Dan het weer. Veel regen, ook tijdens de dodenherdenking. Vooral in het zuiden kans op onweer en hagel. Ook vannacht regen bij een graad of 10. Morgen, bevrijdingsdag, buien in het noorden.